Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal klachten BBC is sterk gestegen sinds het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein. De Britse omroep onderzoekt momenteel zeker 25 meldingen. Vorig jaar werden maar drie klachten onder de loep genomen en in de jaren daarvoor bleef het bij een enkele melding. Een van de klachten zou betrekking hebben op een radiopresentator. Deze man zou onder meer vrouwelijke collega's hebben betast. Overigens gaan niet alle klachten over incidenten uit dit jaar. Een deel van de meldingen zou betrekking hebben op eerdere jaren. President Trump heeft een onverwacht bezoek aan het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Korea af moeten blazen vanwege de mist. Hij was al met een escorte op weg naar de gedemilitariseerde zone, maar het zicht was te slecht om door te vliegen. Trump maakt een twaalfdelige reis door Azië. Later vandaag vliegt hij naar China. De Amerikaanse astronaut Richard Gordon is overleden. Hij maakte deel uit van de Apollo 12, die als tweede op de maan landde. Terwijl zijn mede-astronauten op de maan onderzoek deden... draaide Gordon met zijn ruimtemodule rondjes rond de maan. Richard Gordon is 88 jaar geworden. In Duitsland is een vrouw veroordeeld tot levenslang voor de moord op haar man. Die liet ze uitvoeren door haar minnaar op het moment dat ze seks had met haar man. De minnaar sneed de keel van haar man door met een machete. In de rechtbank ontkende de vrouw dat ze haar man dood wilde. Volgens haar waren zij en haar man tijdens de seks overvallen. De Democraten hebben de gouverneursverkiezingen in de Amerikaanse staten New Jersey en Virginia gewonnen. Vooral in Virginia werd hevig campagne gevoerd. De uitslag is een nederlaag voor president Trump, die zich duidelijk achter de verliezende republikeinse kandidaat had opgesteld. De New Yorkse burgemeester de Blasio is vannacht met gemak herkozen voor een tweede termijn. Het weer. Veel bewolking en in het zuidoosten lichte regen. Vanmiddag meest droog met in het westen kans op zon. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.